Goedemorgen, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse ambassade vertrekt uit Kiev. Vanwege veiligheidsredenen gaan ze met hun kantoor naar een andere stad in het westen van Oekraïne. De spanningen in het land lopen steeds hoger op. Tijdens een toespraak vroeg de president van Oekraïne om hulp van westerse landen, zegt correspondent Gert-Jan Dernenkamp. En zei hij, wij hebben in ruil voor kernwapens veiligheidsgaranties gekregen van Rusland, van Amerika. Maar die blijken nu niks waard. Dus we staan er alleen voor. Het was dus ook een beschuldiging aan het adres van het Westen... wat te veel afwacht en terughoudend is, zo vindt hij. De NAVO, Amerika en Engeland zeggen dat Rusland zich voorbereidt op een grote Russische aanval op Oekraïne. Een kroeg in Alkmaar is gisteravond kort en klein geslagen door een groepje mensen. Volgens de politie waren daar zeker 40 man bij betrokken. Ze begonnen iets na achter te gooien met barkrukken, stoelen en fietsen. Alle ruiten aan de voorkant van het café zijn gesneuveld en raakte niemand gewond. Het opstarten van het treinverkeer is vanochtend zonder problemen verlopen, zegt de NS. Bijna alle treinen rijden weer volgens de dienstregeling. Alleen op de trajecten Geldermalsen-Tiel, Amersfoort-Apeldoorn en Alkmaar-Horen rijden nog geen treinen van de NS. Daar moet het spoor nog worden gemaakt na de schade door de storm. In Miami Beach in Amerika pakte een chille stranddag gisteren iets anders uit dan verwacht. Opeens zagen ze vlak voor hun neus een helikopter de zee instorten. Everybody, I mean, the whole beach ran to the, the scene. People were trying to hold the helicopter up, so the helicopter didn't sink, so they could try to get the people out. People on jet skis came up and were trying to help. There's a lot of people coming up to the beach to try to help. Strandgangers bedachten zich dus geen moment en gingen de zee in om de drie inzittenden te helpen. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze in stabiele toestand. Het weer, het is bewolkt en het gaat vandaag veel regenen. In de middag gaat het stevig waaien en het wordt zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen. En door de bergingswerkzaamheden is daar slechts één rijstrook open. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Badhoevedorp.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 Vandaag het tweede uur alweer. Vandaag samengesteld en gepresenteerd ondergetekende Peter den Boer. We gaan, eh, ik ga draaien. We gaan luisteren naar eh, weer een nummer uit eh, het thema van vandaag. De combo's min of meer gearrangeerd uit de jaren 50, 60. Dat geeft ook een beetje de sfeer van zo'n kleine jazzclub... waar iedereen, terwijl buiten de wind loeit en de regen klettert... gewoon gezellig bij elkaar zit om te luisteren naar de mooie klanken. Bud Powell, piano, Pierre Michelot, bas en Kenny Clark op het slagwerk... uit de Parijse periode, zullen we maar zeggen. We gaan luisteren naar ehm, het nummer Buttercup. live met een prachtige uh, bas solo daar in Parijs door eh, Pierre Michelot. Ik had het eerder over de eh, heropening van de concerten in de Krocht. En op 13 maart komt daar Rebecca Lobri, 3 april Cor Bakker en V. Klaassen. 10 april Michel Varenkamp en verder gaat het zo door met eh, twee concerten per maand. Eindelijk kunnen we daar weer terecht. En laten we bibberen en hopen dat het eh, zo blijft. En dat we daar weer kunnen genieten van de mooiste jazzmuziek. Om een beetje die sfeer op te roepen... heb ik een, eh, een cd gevonden... waar Madeleine Bell zingt met de Swingmates en Cor Bakker... Uh, Madeleine Bell, die wordt begeleid hier door Bernard Berghout... op de klarinet en sax. Frits Landersbergen op de vibrafoon. Frits Landersberg, die overigens per 1 januari jongsleden... ook de drummer is geworden van de Dutch Winkelders Band. Dus af en toe op tournee is en niet hier kan zijn. Maar als hij niet op tournee is, heeft hij laten vertellen... dan is hij in de krocht Cor op de piano, Frans van der Geest op de bas... en Hans Dekker, daar hebben we hem weer, op het slagwerk. Ehm, ik ga verder niks vertellen, want het wordt aangekondigd... door ehm, mevrouw Madeleine Bel zelf. Geniet en luister naar de One Note Samba. This next song is an audience participation. That means you can sing now. First note is la. No. La. La. And the second note is la. La. That's all you have to sing. I'll show you. just say nothing, well, really nothing. I have just a full scale, I know that in the end I'll come to nothing, well, really nothing. Ja, terecht. Mooi opgenomen en eh, sprankelend. En we horen we eigenlijk ook alweer de, hoe gezellig en hoe fijn die sfeer is... als je onder elkaar in zo'n zaal zit te luisteren... met allemaal hetzelfde doel. Eh, genieten van de jazzmuziek die daar ten gehore wordt gebracht. Ik ga nu iets opzetten in het kader van de interessante trio's. Mill Jackson, vibrafoon... Joe Pass gitaar. Ray Brown, daar hebben we hem weer op de bas. En die spelen een eh, Zuid-Amerikaans nummer Wave. Een snel tempo. En het leuke is dat er toch heel veel rust van uitgaat. Oordeel zelf maar. Jackson, Joe Pass... en een prachtige solo van Ray Brown op de bas. Ik ga nu naar Hermine Deurlo... een Nederlandse muzikante die behalve fantastisch saxofoon... ook een koningin geworden is op eh, de chromatische mondharmonica. Uh, zij heeft... Eh, ooit een opname gemaakt met uh, Ricardo in Sunza. En die gaan wij horen zingen in A Felicidade. Passando, passando, em busca da madrugada, fala embaixo, por favor. Pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim in Sunza. Van de mondharmonica naar de trekharmonica is een eh, kleine stap, maar ook weer niet. Uh, Ronnie Verbies is een Belgische accordeonist, schuine streep, saxofonist... die eh, zijn sporen ruim heeft verdiend in de jazzwereld. We gaan luisteren naar hem hij speelt de compositie van eh, Dave Brubeck. Hij heeft een eh, cd gemaakt die alleen maar Dave Brubeck tunes bevat. En het nummer heet Broadway Bossa Nova. vermist. Met een eh, compositie van Dave Brubeck. Broadway Bossa Nova. Ik zei al eerder dat eh, de krocht weer open gaat. En een van de concerten, eh, dat is op 10 april. Dat is met het kwartet van Michel Varenkamp. Een trompetist heeft nog een tijd bij de Dutch Swing gespeeld. En hij staat bekend om zijn eh, projecten die hij in de theaters eh, laat zien. En dat is, ene project is nog mooier dan het andere. Een van die projecten die hij heeft gedaan destijds... is een project over eh, het leven van Louis Armstrong. En van deze cd laat ik hem horen als trompetist en als vocalist... in het stuk My Blue Heaven. En dat is... Nou, oordeel zelf maar. <laughs> Michel Varenkamp. How you all? This song is about love. And it's about big love. And you better sit back and listen to my story. a little bright light that leads you to mine, to my sweet blue heaven. I see your smiling face and a fireplace in a cozy room. that nestles where the roses bloom. leiding van de Engelsman Dick Suthelter en his London Friends. Ik heb een cd gevonden met eh, een zangeres en een tegenzanger, zal ik maar zeggen. En dan heb ik het over Diana Washington. We gaan eerst eens luisteren naar een, eh, een stuk waar zij... Eh, ja, uit de bol gaat, zullen we maar zeggen. En dat is een... Eh, dat is eh, een standaard, maar hoor, door velen opgenomen. Maar natuurlijk niet zoals zij dat doet. Diana je toen. I got the kick out of you. alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I should get a kick out of you? Some get a kick from champagne sure that if I took even one sip, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing kick out of you. En we vragen ons altijd af wie dan de, eh, de arrangeur was. Ik, eh, het is bekend, ik weet niet wie van dit stuk... maar het is bekend dat eh, van veel van haar stukken... Quincy Jones de arrangeur was. Het zou kunnen, ook in dit geval. Nu nog een keertje daarna Washington... maar dan samen met meneer Brooke Benton. En die twee stemmen die brengen iets prachtigs teweeg. Ehm, het is eh, misschien een beetje zoetig nummer... maar tegelijkertijd eh, hebben ze een prachtige timing... en het is tweestemmig. En het klinkt alsof ze het zo uit de mouw schudden... niet gerepeteerd, even de studio inkomen en zingen. Ik vind het een, eh, een prachtig stuk. I Believe. every drop of rain that falls. A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glow useless prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere niks meer aan toevoegen, zeggen de meeste dirigenten. Het kan zo de plaat op. En dat is ook gebeurd. Diana Washington en Brooke Benton. ZFM Jazz zit er alweer bijna op. En ehm, ja, het is gebeurd. vandaag samengesteld en gepresenteerd met veel plezier door Peter Den Boer. Eh, volgende week is een van de collega's hier van de partij dan weer twee uur de mooiste jazzmuziek uit de platenkast.